Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Argentinië heeft een lid van de voormalige Italiaanse terreurgroep Rode Brigades opgepakt. Leonardo Bertolazzi was ruim 40 jaar op de vlucht. Hij is in Italië veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar... voor betrokkenheid bij ontvoering en deelname aan een criminele organisatie. In 2002 dook hij op in Argentinië, waar hij later een vluchtelingenstatus kreeg. Toen de rechtse president Milei aan de macht kwam, werd die status ingetrokken. De terreurgroep Rode Brigades hield Italië in de jaren 70 en 80 in zijn greep met ontvoeringen en moordaanslagen. De bekendste is de moord op premier Moro in 1978. De onveilige werksfeer bij de politie in het centrum van Rotterdam kan ook gevolgen hebben voor burgers. Dat staat in een onafhankelijk onderzoek naar de cultuur bij het politieteam. Er heerst veel onvrede, er wordt geroddeld en er is sprake van discriminatie en seksisme. Het gevaar bestaat dat agenten daardoor makkelijker geweld gebruiken... en burgers discrimineren of ongelijk behandelen, waarschuwen de onderzoekers. Volgens de Rotterdamse politiechef heeft de werksfeer tot nu toe geen invloed gehad... op hoe de agenten op straat handelen. Het kind van anderhalf dat woensdag uit een raam viel in Helmond is overleden... Het meisje viel van de derde verdieping. Uit onderzoek van de politie blijkt dat het gaat om een ongeval. Het meisje was bij haar oma en was waarschijnlijk zelf op de vensterbank geklommen. Eerder op de dag werd bekend dat ook een ander kind dat recent uit een raam viel is overleden. Het gaat om een kind van 1 uit Rotterdam. Ook dat was een ongeluk. In de eredivisie is gisteravond één wedstrijd gespeeld. RKC Waalwijk verloor thuis met 0-3 van AZ. RKC moest halverwege de tweede helft met 10 man verder...